Het is van Kesteren met het NOS-journaal. In de Soedanese hoofdstad Khartoum is een EU-ambassadeur in zijn huis aangevallen. Dat zegt EU-chef Borrell op Twitter. Het gaat om de diplomaat Eden O'Hara. Volgens BBC is O'Hara oké, maar Borrell is boos. Hij noemt de aanval op de ambassadeur een grove schending van het verdrag van Wenen. Daarin staat dat ieder land verantwoordelijk is voor de veiligheid van diplomaten. Zowel de VS als de VN en de EU roepen Soedan op te stoppen met vechten. Er zijn het afgelopen jaar veel meer verkeersdoden gevallen dan in het jaar ervoor. CBS meldt er 737. Vooral oudere fietsers kwamen vaker om bij verkeersongelukken. Het aantal gewonden in het verkeer dat naar de spoedeisende hulp moet... ligt gemiddeld op meer dan 200 mensen per dag. Het aantal verkeersdoden is wel aanzienlijk lager dan in de jaren 70. Toen vielen er ruim 3000 doden. Onder meer omdat de autogordel toen nog niet verplicht was. De helft van de mensen in de gemeente Kranendonk wil geen AZC meer in Budel. Dat blijkt uit onderzoek dat door bijna 4500 inwoners en 200 scholieren is ingevuld. Bij het AZC in het Brabantse dorp was de afgelopen jaar veel overlast. Zo waren er steek- en vechtpartijen. Tientallen bewoners van het AZC zijn veroordeeld. In het onderzoek klagen mensen vooral over diefstal, intimidatie en een onveilig gevoel. De gemeente heeft tot 2028 een contract met het COA, maar wil het AZC volgend jaar al sluiten. De politie gaat een speciaal team opzetten om aanslagen op woningen beter in kaart te brengen. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Vannacht was het ook weer raak in Purmerend. Maar ook het aantal aanslagen op bedrijfspanden en andere openbare gelegenheden neemt toe, zegt de politie tegen Nieuwsuur. Het gaat vaak om afrekeningen in het criminele circuit. Het nieuwe politieteam bekijkt onder meer welke explosieven en wapens worden gebruikt en in wat voor gebieden de aanslagen zijn. Het weer, vanavond en vannacht klaart de top. Het koelt af naar een graad of 4. In de ochtend is het bewolkt, maar zo nu en dan is er ook wat zon.